Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Bij een Amerikaanse lumme, het is Al-Qadouli. Ook zou een aantal andere hoge IS-functionarissen zijn gedood. Al-Qadouli was een van de meest gezochte terroristen ter wereld. Hij zat tot 2012 in Irak gevangen en sloot zich daarna aan bij IS in Syrië. Bij een politieactie in de Brusselse wijk Schaarbeek is iemand neergeschoten en opgepakt. Wie hij is, is onbekend. De burgemeester van Schaarbeek zegt tegen de VRT dat de actie verband houdt met de aanslagen in Brussel en de antiterreuractie gisteren in Frankrijk. De man zou zijn neergeschoten bij een tramhalte omdat hij weigerde de inhoud van zijn rugzak te laten zien, zo meldt RTBF. In de omgeving zijn huiszoekingen geweest. De gisteren overleden Johan Cruijff is vanmiddag nog gecremeerd in zijn woonplaats Barcelona. Op verzoek van zijn vrouw was het een afscheid in besloten kring, zonder een dienst. Volgens de Spaanse wet moeten mensen binnen 48 uur na hun overlijden begraven of gecremeerd worden. Binnenkort beslist de familie Kruif waar en wanneer er een herdenking komt voor het publiek. De gemeente Bokstel, verhuurorganisatie Kamelot en de technische dienst van Kamelot moeten van de rechter elk 60.000 euro betalen vanwege de dood van een vrouw van 20. Ze werd ruim twee jaar geleden geëlectrocuteerd toen ze onder de douche stond. De rechter heeft de drie partijen veroordeeld voor dood door schuld. Het Openbaar Ministerie verdenkt tenniscoach Mark de J. van moord of doodslag op zakenman Koen Everink. De 29-jarige Rotterdammer werd gisteren opgepakt op Schiphol... toen nog vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van Everink. Morgen wordt de tenniscoach van Robin Haase voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het weer vanuit het westen opklaringen. Vanavond is het dan helder, dan daalt de temperatuur snel. Vannacht temperaturen rond het vriespunt. Morgen overdag blijft het droog met geregeld zon, maxima 12 tot 15 graden.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 En vandaag een extra column. En natuurlijk, wat is er in het weekend te doen in Zandvoort? En dat is genoeg, dat kan ik u voor beloven. En ik begin vandaag, en ik hoop dat het zo blijft... Follow the Sun.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 27 maart aanvang 5 uur middags. Kom 27 maart naar het Wapen van Zandvoort voor een paasborrel... met live muziek van Michael Knibbe. Michael speelt en zingt zijn heerlijke pop, gospel, country en singer-songlong. Gratis entree, locatie Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein nummer 10. the bio. fountain, oh, the place is buzzing. A kinfolk come to see by the dozen, dressed in style. shine. muziek op de zondagmiddag, 27 maart van 4 tot 6 uur. Iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de Open Haard. Geen mooier einde van een heerlijke zondag dan luisteren naar mooie muziek. Zondag 27 maart, Johan Onvlee, multi-intermentalist... met het programma Muziek vanuit het Hart. Ontspannend, ontroerend en positief verbindend. Johan Onvlee is een kenner van de oud-Griekse Dorisch toonladder... waarop zijn rustgevende klanken zijn gebaseerd. Johan Onvlee behandelt deze oude, niet-westerse muziek... aan de hand van verhalen en composities. Live gespeeld op viool, fluit, gitaar en piano. De deuren gaan open om half vier. Het is Stichting Studio Antonie, Oosterparkstraat, nummer 44.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 ZFM, Race Radio, Pit Report. De paasraces staan bol van spanning en spektakel op het circuit. Beleef de start van het nationale raceseizoen... en geniet van de strijd om elke centimeter van de beroemde asfalt van circuitpark Zandvoort. Tijdens de paasraces krijgt het publiek een interessante mix... van nationale en internationale raceseries voorgeschoteld. Zo zullen de Formido Swift Cup, en de Barunda Production Open 2 races rijden... terwijl ook de internationale Supercar Challenge... met drie goed gevulde startvelden in actie komt. Volg daarbij de seizoenpremières van de Formula Renault 1.6 Northern European Cup... en de nieuwe Renault Clio Cup Benelux. De locatie is circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat 108. De website is www.circuitparkzandvoort.nl Could be reaching you this evening, there'll be just the two of us in luistert naar het leukste radiostation van Nederland. volgt. De dag begon op vele plaatsen nat. In het westen neemt de neerslag rond het middaguur af... en later vanmiddag viel ook in het oosten minder regen. En het kon in het westen de zon doorbreken. Ook in Zandvoort als je naar buiten kijkt. De wind draaide met het noordwesten en is meetmatig en van kracht. Het werd ongeveer even warm als gisteren. Morgenavond en in de nacht naar zaterdag wordt het behoorlijk fris... met in het binnenland een graadje vorst. Er ontstaan mistbanken en lokaal kan de dichte mist hinderlijk zijn voor het verkeer. Zaterdag is het in de ochtend regionaal mistig. Daarna schijnt regelmatig de zon en is het prima lenteweer. Al staat er wel redelijk wat wind. Het wordt 12 tot 14 graden. En in het zuiden kan het zelfs 15 graden worden. Het overwegend droge weer is tijdelijk. Want in de avond kunnen we in het westen enkele buien verwachten. Op de eerste paasdag start de dag met regen. In de middag neemt de neerslag af en breekt af en toe de zon door. Maar er trekken ook buien over het land. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind... en in de kustregio is de wind krachtig. Het wordt zo'n 12 graden. Tweede paasdag is het onstuimig met een vrij krachtige zuidenwind. Aan het kust kan het hard waaien met aan zee kracht op zware windstoten. Buien trekken over het land en daarbij is de kans op een klap onweer. De dagen daarna verlopen wisselvallig. Met dagelijkse buien. Er staat minder wind en de middagtemperatuur ligt tussen de 10 en de 13 graden. want the purple to Z. There is no question. ZFM. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me. Tell her I'm sorry. Tell her. opening Kinderkunstlijn in Zandvoort. 1 april om 2 uur. En dat is geen grap. Ieder jaar weer een vrolijk gezicht in de etalages in het centrum van Zandvoort aan Zee. De kinderkunstenaars hebben ook dit jaar theorieles op school gehad... en zijn daarna gaan schilderen op de zolder van het museum. Het thema dit jaar is Oud Zandvoort.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 genoten Annelies Bottelier is zeer betrokken bij de duinen en schrijft onder andere voor het blad van de stichting Duinbehoud. Elk kwartaal, bij het wisselen van de seizoenen, schrijft zij een column in het Zandvoortse Courant. De, column, column van de week. Het mooiste aan het weer in Nederland vind ik het wisselen van de seizoenen. Met gemopper over regen, wind of vorst duurt meestal kort en wordt altijd ingehaald door het vreugdevolle feit dat ik vier keer per jaar op een andere manier de natuur kan beleven. In maart begint het echt te kriebelen. Het voorjaar komt eraan en ik loop vol verwachtingen rond. Daar zijn de sneeuwklokjes, de narcissen, het frisse groen van de grote torts, de bloempjes van de krentenboom en nog veel meer moois. Ik hoor de vogels zingen en ik zie ze druk bezig met het verzamelen van nestmateriaal. Het jonge, nieuwe leven gaat weer komen en ik ga er in de komende weken volop van genieten. Grappig genoeg wordt voor mij in Zandvoort de overgang naar voorjaar en zomer extra onderstreept door de komst van de strandpaviljoens. Ieder jaar komt er een moment, zelfs half februari, dat ik daar speciaal voor naar het strand ga. Ik ga eerst kijken of er staan en hoeveel er zijn. Kondig ik dan thuis aan en ik drink er met veel plezier mijn eerste glaasje rosé. Ook op het strand houd ik erg van de afwisseling van seizoenen. Hoewel het ritme natuurlijk behoorlijk is verstoord door de vijf jaar ronde tenten kan ik nog steeds ervaren dat het strand in de winter meer van de natuur en in de zomer meer van de mensen is. En wat mij betreft houden we dat zo. Het duingebied en het strand zijn juist zo bijzonder en kostbaar omdat ze een deel van het jaar leeg zijn. En omdat we niet bij iedere strandpaal in de winter een kop ertessoep kunnen aannuttigen. Ja, met het argument probeert de minister haar plannen voor meer jaarronde paviljoens te onderbouwen. Door meer ruimte te bieden aan de initiatieven in het kustgebied wil de Rijk een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust realiseren. Daartoe komt het algemeen geldend verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duigebied, luidde de officiële aankondiging. Wat werd ik hier zenuwachtig van, en met mij gelukkig velen. Ik ken de gehele bebouwde kust van België goed en heb ondanks nog een deel van het kustpad in Zeeland gelopen en gezien hoe daar die veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust eruit ziet.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 That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving It's been kicked times. It's keeping all the memories behind. Het team van Jeu de Boel Vereniging Zandvoort heeft deze winter meegespeeld in de regiocompetitie. Na zeven speelavonden is het team kampioen geworden in de derde klasse. Tussen oktober en maart werden op zeven vrijdagavonden gestreden om de trofee per avond zijn dat zeven wedstrijden... en deze worden gespeeld in een hal van verschillende verenigingen in de regio. Het team speelde onder andere in Haarlem, Lisse en nieuw Omdat Sjeu de Boel Zandvoort geen hal ter beschikking heeft... is het fijn om dan ergens in de regio te kunnen spelen. De kampioensteam bestond dit jaar uit Johan en nog een Johan... Henk, Walter, Ab en Lisbeth... en de invallers Angelie, Anneke en Ruud. Allen kregen ze een glazen trofee en een roos. Ook in 2016 is Automax Street Power weer terug op de kalender. En wel op 2 en 3 april. Het wordt weer genieten van Toyo Tires Time Attack Street Legal Drag, drag Races op de 402 meter. Driftshows en een volle show paddock. Automax Street Power staat nu gepland als een volledig weekend... indien de Eurotime Attack Challenge in het weekend gaat plaatsvinden. Automax Street Power kunt een gevarieerd programma... waarbij fans van snelheid, en timing op hun wenken worden bediend. Naast de aanwezigheid van verschillende merkclubs... wordt er ook op de baan fel gestreden tijdens de Toyo Tire Timed Attack... en de Street Legal Drag Race Shootout. Meer informatie tref je aan op www.automaxstreetpower.nl En de locatie is Circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat 108. Mijn twee uur zit er weer op. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week vrijdag.